Goedemiddag, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. TikTok moet in Nederland 750.000 euro boete betalen. Volgens de toezichthouder op persoonsgegevens schendt de populaire app de privacy van jonge kinderen. De privacyverklaring van de app is alleen in het Engels, maar kinderen begrijpen dat vaak niet. TikTok is het niet met de boete eens, zegt verslaggever Nando Kastelein. Ze wijzen erop dat sinds ja, vorig jaar juli de privacyverklaring wel in het Nederlands beschikbaar is. En het is al duidelijk dat zij dinsdags eh, bezwaar hebben aangetekend tegen de boete. Officieel kan Nederland trouwens niet zoveel doen tegen TikTok, omdat het bedrijf in Ierland zit. De opbouw van het festival Pukkelpop in België ligt twee dagen stil. De organisatie wil dat er eerst meer duidelijkheid duidelijkheid komt over de coronaregels voor niet-gevaccineerde bezoekers. Je kan op dit moment ook geen kaarten meer kopen. Pukkelpop is van 19 tot en met 22 augustus. De politie heeft 70 kilo cocaïne gevonden in een vrachtwagen die anderhalve week geleden al werd aangehouden in Zeewolde. De kook is in totaal zo'n 3 miljoen euro waard. Er ook werd er nog heroïne gevonden in de truck. De vrachtwagenchauffeur, een man van 65, zit nog vast. De burgemeester van Eindhoven rijdt toch maar niet meer met zijn dienstauto over de busbanen in de stad. Dat deed hij eerst wel om snel door de stad te kunnen rijden. Maar deze week kwam er gedoe over omdat de burgemeester aan buschauffeurs had gevraagd om niet meer naar hem te toeteren. Vonden buschauffeurs maar een vreemde vraag. Ik vind het, vind het op zich wel raar dat er een auto overheen mag komen. Eh, buiten de politie, brandweer, ziekenauto en dergelijke. Een eh, blauwe Audi heeft de burgemeester. Mooi opschrijven en onthouden. Ik heb een eh, grijze Daewoo. Als je mij tegenkomt, kan hij ook even knippen. <laughs> In de gemeenteraad waren er vragen over gesteld en nu zegt burgemeester Joritsma dat hij voortaan de gewone rijbanen gebruikt. Het weer nog, af en toe een wolkje, maar vooral helder vanmiddag. Het blijft droog met 20 graden in het noorden tot 25 in het zuiden. Morgen iets meer bewolking en ook 20 tot 25 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB.